duizenden mensen mee in een parade voor homorechten. De parade is van start gegaan bij het parlementsgebouw en werd meteen al verstoord door een groep extreemrechtse tegendemonstranten. Die schelden de deelnemers aan de homoparade uit en gooien met vuurwerk. Een grote politiemacht probeert de twee groepen uit elkaar te houden. De homoparade in Warschau wordt vanavond afgesloten met een concert. Bij het Italiaanse eiland Lampedusa zijn de afgelopen nacht zo'n 800 vluchtelingen uit Noord-Afrika aangekomen. Meer dan de helft is met bootjes vanuit Libië vertrokken. Twee andere boten met zo'n 200 vluchtelingen zouden nog op weg zijn naar het eiland. Sinds het begin van de onrust in de Noord-Afrikaanse landen wagen duizenden mensen per week de oversteek naar Europa. Veel van hen komen aan het leven door slecht weer. Syriërs Syrië zijn de afgelopen uren opnieuw honderden mensen gevlucht naar Turkije. Inmiddels zouden zich zo'n 4300 Syriërs in Turkse tentenkampen bevinden. De meeste vluchtelingen komen uit de noordelijke stad Jisr al-Shogur op zo'n 15 kilometer van de grens. Het Syrische leger heeft zijn militairen naar de stad gestuurd om de dood te wreken van 120 agenten en militairen. Turkse premier Erdogan maakt zich zorgen over de radicalisering van de Nederlandse politiek. Het is voor het eerst dat Erdogan zich uitlaat over de gedoogsteun van de PVV. Volgens de Turkse premier komt van radicalisering alleen maar ellende. Hij zegt zelf dat zijn AK-partij niet links en niet rechts is. De politieke midden is volgens Erdogan de beste weg. In de reactie noemt PVV-leider Wilders de Turkse premier een gevaarlijke islamist van het ergste soort. Wat ons betreft komt Turkije nooit bij de Europese Unie, al dus Wilders. Morgen zijn er parlementsverkiezingen in Turkije. Verwacht wordt dat Erdogans partij voor de derde keer op rij zal winnen. Dan is weer overal buien die gepaard kunnen gaan met onweer. Aan het eind van de middag klaart het op. Het is zo'n 17 graden. Morgen zonnig en zo'n 20 graden.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 Met nu. Zandvoort op zaterdag. Please ja we eh, eh, voor de groep dit sportgeneeskundige wielrenderren. Maar ze zijn terug. bij niet dit plaatje want dit is een eh, goede oude We Voor de, de skischijfsluiter van 2 van Zandvoort op zaterdag. Voor Zandvoort en de regio. En welkom inderdaad terug bij uh, Zandvoort op zaterdag. En in dit uur gaan we het volgende doen. ja, we gaan een van half vier gaan we even kijken wat voor evenementen er allemaal op stapel staan hier in Zandvoort. En dat zijn er zoals altijd in de zomer best wel veel eigenlijk. Eh, en rond de klok van kwart vier de filmagenda van Circus Zandvoort. Kort vijf het gedicht van de week. En dit is niet over vaderdag, want die is pas volgende week. Maar dit gedicht aan zich is ook best wel mooi. Deze is voor jou Oké, okay. ja, heel Is hij voor mij? Nou, nou eh, we hebben het straks wel even over. Eh, we gaan natuurlijk regelmatig nog schakelen met onze enige echte, een van de twee, Willem van Densen, onze pit reporter, want die is op het circuitpark Zandvoort aanwezig. Want daar worden we momenteel vandaag de eerste dag gereden van de Pinkster Races. Eh, dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren en eh, naar de leuke muziek en de nieuwtjes die we allemaal nog voor jullie hebben. En natuurlijk de evenementen die er zo hier links en rechts in het dorp eh, plaats gaan vinden. Dus ik hou pen en papier bij de hand. En voor mensen die van eh, de leuke, leuke houden, de 24 uur van Le Mans is gestart. Terwijl u naar de nieuws luisterde, is, om, in de Mans de 24 uur race van Le Mans van start gegaan. En zoals u al had gehoord van uh, Willem van Densen is daarvoor, zijn er meerdere Nederlanders aan de start verschenen, waaronder, uh, waaronder Blekemolen en uh, onze enige echte Jan Lammers natuurlijk.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 van lekkere muziek die eh, werkelijk nooit gaat vervelen. De muziek van de eh, Larry Allen en ditmaal hoor je Not Fair. Voor Zandvoort en de regio. Inmiddels eh, kwart over drie geweest, hoog tijd voor een blokje informatie. Ja, en dan ga je even terugkijken wat er zoal gebeurd is afgelopen week in, in, Zandvoort. Allereerst is burgemeester Meijer heeft afgelopen donderdag de horeca-ondernemer Bas Lemmens van in het zonnetje gezet. Om een zo plezierig mogelijke uitgaansklimaat te realiseren zetten gemeente, politie en horecaondernemers gezamenlijk de schouders onder vele nuttige maatregelen. Dit verloopt doorgaans in goede harmonie waarbij de partijen elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en afspraken. Bas Lemmens voldoet tezamen met een grote groep eveneens actieve horecaondernemers aan deze houding. Zo heeft hij recentelijk een nieuw camerasysteem geïnstalleerd waarbij hij exact in de gaten kan houden wat er zoal plaatsvindt in de Chin Chin. Bovendien is de samenwerking met de gemeente en de politie uitermate gaat goed Ja, en wat mij ook opviel afgelopen week is dat na 25 jaar trouwendienst heeft Café Koper afscheid genomen van Dubbelspils. Ja, oh. het was altijd een dubbelsbiertje. Maar goed, en, eh, het, café, het café meldde dat eh, zij met de nodige trots dat Hertog Jan Pils het nieuwe huismerk is geworden. Hertog Jan Pils is volgens uitbaas Maaike Koper en Fred Paap het kwaliteitsbier van Nederland. Want eh, afgelopen week gaf brouwmeester Gerard van den Broek van de brouwerij afgelopen donderdag persoonlijk naar het café gekomen om eh, uitleg te geven en een meesterproeverij voor te zitten. En om een grote belangstelling hebben mensen kunnen kennismaken met dit heerlijke biertje, de Hertog Jan. Ook die man zie je vaak genoeg op tv. Ja klopt, die is ook heel vaak op televisie. Dus eh, Café Koper, geen Dommelspils meer, maar het heerlijke Hertog Jan Pils. Zo, We hou nog even van de gemeenteraad, want er was natuurlijk ook allemaal een promotie afgelopen week, maar eh, de Zandvoorts gemeenteraad blijft wethouder Tatus steunen. Want tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen dinsdag is wethouder Wilfred Tatus een handbal boven het hoofd gehouden. Door gemeentebelangen Zandvoort werd een motie van wantrouwen ingediend. Deze werd echter niet aangenomen. Er waren 9 stemmen tegen de motie en 7 stemmen voor de motie. Dat het zal u niet verbazen dat partijgenoot Jerry Kramer van het VVD wel voor de motie stemde. Tatus zou de raad niet volledig hebben geïnformeerd over de plannen van het Nieuwe Carré. Volgens de wethouder is iets misgegaan met het versturen van de stukken waarin het een en ander nader werd uitgelegd.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 Cause there's a reason to believe so The de Richard Force en de Brand New Day. FM Race Radio, 24 En we gaan zo naar het circuitpark Zandvoort naar uiteraard Willem van die daar de hele middag aanwezig is. Willem, hoe is het daar? Ja, goedemiddag eh, Rob. Ja, hoe is het hier? Het is hier eh, prima en het is leuk. Eh, we hebben veel vermaak een startveld van uh, acht autootjes zoals ik al vertelde. Ik niet minder waterproof autootjes. Het zijn gewoon hele kleine automobieltjes. ja, wegen maar 500 kilo, hebben 500 pk. Ja, en ze kunnen met je vieren naast elkaar op het rechte dat gebeurt niet, maar wel met drie meer dan eens We hebben een eh, kopgroep van eh, drie man. En dat is, eh, ja, noem beste Frans even tevoren halen. Jean-Michel Consoler, Willem Haan, Kain. En, nou dat is toch een stuk makkelijker. Nederlander Daniel Dion Daniel Dion Jong. van de nacht Virginia niet meer dan eens aan de leiding gelegen eh, in gevecht met die uh, eh, en eh, die uh, Nu ook weer in de tas aan uh, in gevecht Voor Daniel, uh, ja, die hem nog op flink had. we hebben eigenlijk per ronde drie misschien opwisselingen gehad. nu zijn er nog twee mannen die de Triomroos en Paris in de tas teruggevallen naar de tiende Maar ja, hartstikke leuke autosport. dat het wel een grote overwinning gaat voor dit keer is wel duidelijk, want we hebben nog een kleine 200 te gaan en we hebben de 1 en 2 hebben een achter het stuur. Oké, en eh, eh, eh, de baan is nu inmiddels wel goed opgedroogd? Of wij zijn nog op regenbomen? Nee toch? Nee, die rijden helemaal niet meer op regenbomen. Het is keurig droog hier. Ja, wat ik al eerder zei, met de kracht van de zon, de warmte van de zon en de wind. Nou, dan is het hier heel snel droog. En ja, deze auto's die hebben daar geen regenbonden meer te houden. Dus dat is gewoon heerlijk leuk driften met deze karretjes en uh, vechten, vechten. Dat is mooi een beetje gerealiseerd. Dus enigszins jammer dat we er maar achter zijn. Maar, en ook over natuurlijk het uh, eh, Nederlandse inbreng daarin. Uh, ook met als Daniel de Jong die niet goed gekwalificeerd had, maar zich van acht naar één één te werken Daniel de Jong eh, niet het minste natuurlijk. Twee jaar uh, onder en hogerheden dit jaar actief in eh, de World Series Renault eh, nou, 3,5. En eh, ja, dat is ja, niet zomaar een klasse, dat is een klasse met internationaal hoog aanzien. Daar doet hij dit seizoen is hij daarin gedebuteerd. ja, doet het daar niet slecht. Dat is een klasse die, ja, die reist ook over de hele wereld. En die rijdt af en toe ook in voorprogramma van Grand Prix. Ook actief geweest op uh, enzovoort. En ja, nu even een eh, leuk uitstapje voor een Meer dan kapsie. En eh, ja, dat hij kan sturen heeft hij bewezen. Dat hij eh, net in aanraking kwam met een van de andere deelnemers en uh, of ze mochten even in goed in eh, kan en uh, kan die tijd uh, eh, op zich houden. Nou, als het uh, Rijsveld uh, nou wat groter was geweest, was het helemaal een spektakel geweest, hè? Nou, dan had het helemaal een spektakel. Maar wat ik zeg, ja, we zien hier nummers 1 en 2 weer voorbij gaan. En toen is het wederom uh, Jean-Michel uh, Poncelet aan de leiding. met op de grote plaats Jean-Louis Meijnaert, Daniel Jong ja, die is toch verder eh, teruggevallen. Die vinden we niet terug op eh, de tijd waar lijkt op dat het eh, uitstapje ook niet ten goed is gekomen van het automobiel van hen. Maar al met al een hele leuke race. Goed, bedankt voor deze update Willem. We komen straks ook bij je terug. Dat is goed. A bientôt hè de eh, Frans. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Zwaai zwaai. Willem van deze vanaf het circuitpark Zandvoort. Straks uiteraard weer meer over het raceweld eh, op circuit met Willem. Is we weer eh, wat muziek voor je? Daarna nou, de evenementagenda. Wat kan je de komende dagen allemaal in Zandvoort gaan doen? Je hoort het zo. Albert Vos. lekker het zonnetje erbij hier in Zandvoort en dan deze plaat op de radio. Wat wil je nou nog meer? Je hoorde Den Hartman en I Can Dream About You. Kijk voor de evenementenagenda met Albert Jan Voor Zandvoort en de regio. Ik ben heel benieuwd wat we de komende dagen in dit eh, mooie dorp allemaal kunnen gaan doen, Albert Jan. Ja, nou ik weet al wat wij gaan doen. Maar goed, daar kom ik straks wel even terug. Eh, allereerst natuurlijk, ja, dat, dat weten de we weten dat natuurlijk al. Er is vandaag de open dag van de Zandvoortse reddingsbrigade. En dat is de reddingsbrigade van Post Piet Oud. 4 uur. Dus als u eh, nog eh, even daar wil gaan kijken, eh, moet u snel zijn. Tot 4 uur is dat afgelopen. Nou, uiteraard vandaag en maandag natuurlijk de Races op het in Zandvoort. En dan van ik u kan delen dat wij op de 13e, dus, dus aanstaande maandag, live gaan helemaal live op tv ook dus trouwens. Exclusief voor Zandvoort uh, zenden wij eh, de hele dag de races uit. En tussen half negen en negen uur zullen onze technici het allemaal aan gaan sluiten. Vanaf half negen zijn ze te volgen. Zijn ze te volgen. Dus u kunt maandag lekker vanuit het eh, bed en dan, dan tijdens uw ontbijtje genieten van de live beelden op uw televisie op het kanaal 45. Tot aan 6 uur. Tot aan 6 uur. Dan gaan we naar de, dat was dus 11 en de 13 gaan we naar de 12e en dat is dat is dus morgen dus. Want eh, als u van Latijnse muziek houdt, bent u eh, van harte welkom eh, vanaf 4 uur bij Mango's Beach Bar. Want vanaf 4 uur kunt u er terecht voor het proeven van Spaanse wijnen, het genieten van een maaltijd met Spaanse ingrediënten en een salsa workshop. Ja, ja. DJ Andres zorgt ervoor dat u helemaal kunt swingen op deze Latijnse muziek. Echter kost het wel 20 euro voor voorverkoop en aan de deur 25 euro. Maar ja, voor een liefhebber van dit soort muziek en de Spaanse wijnen en de Spaanse tapas wellicht. Natuurlijk de morgen van harte welkom. Gaan we door, gaan we, gaan we terug naar de dertiende, want dat is het muziekpaviljoen. Ja, vorige week dacht ik ook dat er wat was in het muziekpaviljoen, toen was er helemaal niks. Dat was helemaal, helemaal leeg, was leeg. Maar nu staat gepland aanstaande maandag Papa Luigi Iannucci. En dat is van half twee eh, tot eh, vier uur in het muziekpaviljoen aanstaande maandag. Natuurlijk de 18e hebben we dat, eh, daar vorige week al aandacht, aange, uh, aangeschonken. Spinning on the Beach, clubnotiek aanvang 11 uur. En en daar was hij op de 18e. Het eerste grote eh, eh, festival, muziekfestival in Zandvoort. In een serie van vier. En dat is de 18e midsomernacht eh, Festival. Een gratis festival met live muziek op vijf buitenpodia. dat begint allemaal om 8 uur s'avonds. En voor mensen die pen en papier al bij de hand hebben, de zaterdag de 18e de festival, 23 juli gevolgd door het Salsa Festival. 6 augustus het Jazz Festival. En 13 augustus. Dancing in the Street. En u kunt natuurlijk ook nog de hele maand, een beetje van harte welkom in het Zandvoorts Museum. Want daar hebben ze ook nog diverse verschillende eh, exposities. Bijvoorbeeld, eh, waaronder is dus die Percepties, dat is een expositie die doet tot en met 24 juli. Er is nog een poëzie-workshop voor volwassenen. Die is op donderdag 16 juni om 8 uur. En een open podium kunst verwoord op dinsdag 28 juni. Genoeg te doen in Zandvoort zou ik zo zeggen. En eh, ja, geniet ervan. En als je daar nou tegen jou zegt, hij is lekker vet. Wat bedoel ik dan? Uh, eh, dat kan maar één ding zijn. Lekker vet. Lekker vet de heerlijke haring. De Hollandse duur, Want hij is er. De 18e haringhappen bij Talassa. Die moet ik nog even bij. Heel goed. Oké, zijn we helemaal compleet. De evenementen eh, de komende dagen en dan volgende week in uh, Genoeg te beleven hier in Zandvoort aan de zee. Uiteraard 24 uur per dag CFM op de radio. Wat wil je nou nog Hier is Stadvoort. I'm not de este estilo. Pero también con varias de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay variedad variedad de prestaciones de comercio rojo llamado así. Vuelvo la muestra del servicio ya. Hola supermercado, el es por aquí. Hola supermercado, el es por aquí. Então sem besteira Bem que ele não Bem, bem que ele assim Olhadinho, dividir Gente espalhar, né? Gostando mais que sem tempo Que as moças que não tenho Deixo louca que não quero Ama minhas moças que eu Temos fãs complexos Onde está meu dinheiro? Pela notícia com fins Tem feliz nunca nós fins Gosto selfie que sí, claro que no, nosotros más que lo después, fase wordt sowieso, voor die hoofd sowieso, ook al doe je op mijn kip kop, dat is vandaag en Diablo, dat is de kost, dat is de kost, Hola supermercado, la lavamos por aquí. Hola supermercado, la vamos por aquí. supermercado, por aquí. vertegenwoordigt, Juist zal tegenwoordig. Ja, inderdaad. Dit was een nieuwe single die stationeerde bij CFM. En die heet Get Spanish. Daarvoor trouwens een lekkere disco classic voor de freaks uit, de jaren 80. En die uh, houden van de muziek uit de jaren 80. Eh, Object of Mighty Siphon, van Ja, en over die de tegenwoordig gesproken. Uh, eh, volgt hier een laatste oproep. Want vanaf 2 juli gaat eh, RTV Noord-Holland weer een reeks Zandvoortsjournaals eh, uitbrengen. in het tweede seizoen gaat coureur Michel Blekemolen op zoek naar enthousiaste coureurs van tussen de 15 en 20 jaar die volgend jaar op het circuit van Zandvoort willen racen in een Volvo 360. Jonge racetalenten die willen mededingen naar de titel Het Racetalent van Noord-Holland kunnen zich tot 12 juni, en vandaag is het 11, dus vandaag als je er nog aan mee moet je je vandaag aanmelden en wel via het Zandvoortjournaal apenstaartje rtvnh.nl Zandvoortjournaal apenstaartje rtvnh.nl Behalve deze zoektochten zijn er 10 weken lang reportages te zien over alles en iedereen op en rond het circuitpark Zandvoort. Dus ben je tussen 15 en 20, geef je vandaag nog op, want de, de inschrijving sluit vanavond om 12 uur. Wees er snel bij, het kan nog net. Hoorde van de eh, Albert Jan. Zo de filmagenda voor de komende week hier in de enige bioscoop van Zandvoort. Maar eerst Raccoon, hier is Brother. It's 4 o'clock, start to in too deep, feeling of luck. Nowhere we can go And his old friends left the spot Because of the little time he's got Not that they ever know If you can not give us space We are afraid we face The love is gone, the broken hearted they must be strong You still got hurts Well there's this yearning in the stomach Pain and doubt about why she did it And pride that tells him to shut up If you can't get first place We were afraid it's too late You got to let her go now Or we can't help you, brother and you'll make it alright. You just got to let go, know, and we can help you recover. En als je dit hoort, dan weet je dat het weer tijd voor is. De bioscoopagenda van de enige bioscoop van Zandvoort. Ja, en we hebben het over het bioscoopprogramma van Cinema Circus Zandvoort en wel speelweek 24 en die duurt van 9 tot met 15 juni 2011. De Nederlandse première, echt een hartstikke leuke film om met de kinderen naartoe te gaan. Kung Fu Panda 2. En uh, eh, wordt Nederlands gesproken. Het vervolg op de animatiefilm Kung Fu Panda uit 2008, waarin de dikke panda Po een onwaarschijnlijke goede vechter werd. Zaterdag, zondag, maandag en woensdag om half 2 en om 4 uur. En nog steeds geprolongeerd Pirates of the Caribbean on Stranger Tides. Captain Jack Sparrow en Barbossa gaan op ontdekkingsreis naar de bron van de eeuwige jeugd. En merken ook dat Blackbeard's dochter er naar op zoek is. Donderdag de dinsdags om kwart voor 7. En een prachtige film, in de, de vijfde in de serie Fast and Furious. Het is het vijfde deel in de Fast and Furious reeks, waarin de voormalige agent Brian en ontsnapte crimineel Dominic samen aan de verkeerde kant van de wet staat, staan dagelijks om half tien. En natuurlijk aanstaande woensdag filmclub Simon van Kolm Black Butterflies, een Engelstalige speelfilm van Paula van der Oest over de Zuid-Afrikaanse dichter Ingrid Jonker, gespeeld door Caris van Houten. Aanstaande woensdag om half acht. Wilt u alle aanvangstijden nog eens even rustig nakijken, Kijk u dan op www.circusandvoort.nl En tot zover inderdaad de bioscoopagenda op deze zaterdagmiddag. Zo dadelijk weer meer nieuwtjes en uiteraard ook de muziek die we nog klaar hebben staan voor je. Dus Hou de radio daarvoor op eh, CFM. Daar hoor je het allemaal voorbij komen. Niet alleen op de radio, nee, ook op de televisie, op internet zijn we actief in. waarom niet? Eh, eh? gewoon overal. Overal, overal en ergens. <laughs> Hier is Denton en dus Sound of Music. Thank you. Thank you. En dat was beter op de eh, Zandvoortse Radio met Music. Eh, nu eh, uiteraard 24 uur per dag bij CFM Barcelona. Ik zit ondertussen ook naar die België om te kijken, over John. Wat gebeurde daar, joh? Jezus. Een en Een crash. Element Nish is een Audi die had voor een S-bocht, had hij zijn voorganger in. Maar daarvoor reed ook nog een rode auto, en die had hem helemaal niet zien komen. En één keer zat hij aan de binnenkant, toen hij naar rechts afging. En toen is die, die Audi is gigantisch gecrashed, zes keer over de kop. is er veilig uitgestapt klap, maar het een echt een mega klapper. Zo en over race gesproken, snel over naar het circuitpark. Eh, CFM Race Radio, Race Report. Want daar zit onze dus, eh, eigen race reporter eh, Willem van deze Willem. Ja, goedemiddag. Ja, ik loop eigenlijk net terug uh, bij de tv uh, waar we ook om ons zaten te kijken. Oh jeetje, heb je, heb je die crash gezien of niet? Ja, maar op de hoogte, maar ik... Uh, ja, eh, hier zijn we dus bezig met eh, eh, de European Supercar, racecar, Euro Series. En dat is ook een hele mooie klasse met ja, hele dikke bakhouden die voor de race van de Legends wat kleine mini-auto's zijn. Nou, dit zijn hele dikke brede auto's en daar hebben we onder andere ook Fords, Chevrolet, Ford Mustang, ja, noem maar op. Dus dan kan je nagaan dat de ruimte wat minder op de mensen. Eh, maar we zagen al aan de stad het duw en trekwerk eh, en ja, de auto's eh, die raken elkaar nog wel eens een keer hier in deze stad. Maar eigenlijk al toch al die acties vaak. Ja, ook hier zijn het voornamelijk de de maar drones, drones die, de Maar het is op zich een Spaanse klasse, terug is, dus dan is dat perfect. We zien aan de leiding, en dat is zeker geen onbekende in elk sportland, dat is euro eh, januari nou, als DTM toer blijft geven, ga je nog normaal Maar nu ja, toch soms nog gekozen boven de Bouwenwijk. En ja, dat doet hij goed ook nu rijk en belangrijk. We hebben een beetje klasse wat oefening deze waar ik moet maar pakken zijn en zijn dan ook nog vier Nederlandse auto's mee die normaal gesproken in het WNT, de 8 I'm not sneller al steeds daarom is het gekozen om toch uh, iemand eerder te laten starten. En Nederland zonder ons dus uh, eh, om die DNP uh, 8 klasse met eh, Michel Schaap, Jeroen van Heuvel, Hans van Heerwaarde en Mark Duivenstein. En die, ja, eh, die gaan hun eigen gevecht aan voor het Nederlands kampioenschap. maar hier Erik Hellery aan de leiding en zijn groot challenger. En dat eigenlijk, eh, ja, het lijkt veel op uh, NASCAR, tenminste wat ik uh, NASCAR ken van eh, de, auto's zien er zo uit. ja, en dat wordt extra gevaarlijk door wat spons eigenlijk. het zijn dit auto's en een zijn Zonder auto ook ja, iets waar je dit van wordt. zeg ik is de meeste door stickers op tijd Ja, omdat om heel geheel toch nog meer Amerikaans te eh, doen eh, overkomen. Stijf Ulrich Heller die aan de eh, leiding met zijn Dodge, maar hij wordt op de wielen gezeten door de Amerikaan en dat is Odyssey Terrio. Nou, nou dan denk ik een hele andere groep dan ooit. is volgens mij 2042 op de tweede plaats, maar op de eerste plaats uh, terecht van de Oké, zeg eh, bedankt voor deze update eh, zo far. Deze race eh, zal rond de klok van kwart over vier ongeveer gaan finishen als ik het goed heb. Ja, is nog een beetje Dus een half uur gegaan ik ben in de rust. Oké, okay, nou, we het in de gaten.